De bewindslieden stappen op omdat ze de EU niet willen verlaten zonder akkoord. Johnson zegt dat de Britten 31 oktober vertrekken met of zonder deal. De leden van de conservatieve partij kunnen tot vanavond stemmen wie premier May moet opvolgen. Het gaat tussen Jeremy Hunt en favoriet Boris Johnson. De uitslag wordt morgen bekendgemaakt. India heeft met succes een raket gelanceerd met het onbemande maanvoertuig Chandrayaan-2. De dus stond gepland op 14 juli, maar werd toen afgeblazen vanwege een technisch probleem. De Chandrayaan heeft een sonde aan boord die om de maan blijft cirkelen en een maanlander die een wagentje bij zich heeft. Dat apparaat moet de omgeving bij de Zuidpool van de maan gaan verkennen. Na de VS, Rusland en China hoopt India het vierde land te worden dat erin slaagt op de maan te landen. Volgens China hebben radicale demonstranten in Hongkong de regels overtreden. Dat zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... na een nieuwe onrustige dag in Hongkong, vol betogingen. Onder meer het kantoor van de Chinese vertegenwoordiger werd besmeurd. En daarna werden de anti-regeringsdemonstranten met stokken en stalen pijpen aangevallen door een gewapende groep. Daarbij raakten zeker 45 mensen gewond. Daar zei China niks over, maar de Hongkongse regeringsleider Carrie Lam stelt een onderzoek in naar het geweld. Tot besluit het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind worden 22 graden in het noordwesten...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 Wat moet ik doen zonder jou? Van al je mooie woorden bleef er niet één. Je zei hoor bij jou, nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen niets is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander inandırmak yok need to me te komen misschien.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 In de bergen van Zwitserland, jodelodelo. Een stoere boerenmeid, die had geen man, johoho. Alpenhoorn en ging staan toeteren. Hoembaba, um hoembaba, hoembaba, hoembaba, hoembaba, hoembaba, um hoembaba, hoembaba, hoembaba, hoembaba, Door dat getoeter en dat jammeren in de bergen van Zwitserland, jodelo, gaan opnieuw te rammelen.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 was een hele val en is daardoor toen overleden. Dit was een lied van Angelique. Jolle, wat een romantiek. ZFM. have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room.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 I'm losing my self-control Yeah, you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do, I do. But once in a while, I trip up in the ground. guess it's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it out for you all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it out for you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once in a while